uur. met het NOS Journaal. Opnieuw hebben asielzoekers bij het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht doorgebracht op een stoel. 100 mensen moesten slapen in de wachtruimte en de recreatiezaal, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Door het hele land zijn 600 extra opvangplekken gecreëerd. Die hebben volgens het COA een week verlichting kunnen brengen in plaats van de gehoopte 12 weken. Agenten die zich racistisch uiten tegen collega's kunnen voortaan rekenen op ontslag. Volgens NRC staat dat in een verklaring van hooggeplaatste politiefunctionarissen. Ze willen met de maatregel racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie strenger aanpakken. Aanleiding is een documentaire die vorige maand werd uitgezonden... waarin politieagenten vertelden hoe zij door collega's gediscrimineerd werden. Het kabinet gaat jaarlijks 10 miljoen besteden aan het bestrijden van ondermijning. Het geld moet ondernemers helpen om zich tegen criminelen te weren. Zoals bijvoorbeeld drugscriminelen die op zoek zijn naar een schuur voor hun drugslab. Bijna de helft van de studenten krijgt geen vergoeding als ze ergens stage lopen. Blijkt uit onderzoeken onder bijna 5000 studenten in opdracht van studentenorganisatie ISO. Ook zegt 1 op de 4 studenten zonder eerlijke vergoeding ingezet te worden als normale werknemer. Het ISO komt met een plan om die problemen tegen te gaan. Ze pleiten daarin voor een verplichte passende stagevergoeding. De uitvoerende directie van ICT-bedrijf Centric is opgestapt... na een conflict met eigenaar Gerard Sanderink. Die zou volgens bronnen van het FD het bedrijf betrokken hebben... bij een ruzie met zijn ex. De rechter tikte Centric daarvoor op de vingers. Daarop besloot de directie op te stappen. Centric is een van de grootste ICT-bedrijven van Nederland... dat vooral de overheid als klant heeft. Het weer. In de ochtend gaat het enige tijd regenen.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 En dat geldt ook voor de A10, de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer en dus ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more.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 Ze willen met de maatregel racisme en discriminatie binnen de politieorganisatie strenger aanpakken. Oekraïne is akkoord met bijna 2 miljard dollar aan extra steun van de Wereldbank. Met het geld kunnen lonen van ambtenaren en sociaal werkers worden betaald. En de Europese Unie komt met een vrouwenquotum voor de Europese bedrijfstop.